worden gevallen. Een wapenstilstand zou humanitaire hulp mogelijk moeten. Het land heeft de vergunning ingetrokken zolang het onderzoek naar seksueel wangedrag loopt. Begin deze maand werd bekend dat Oxfam-medewerkers op Haiti seksfeesten met prostituees hielden, waar mogelijk ook minderjarigen bij waren. Volgens de president van Haiti is het schandaal het topje van de ijsberg een Liberiaans meisje van vier uit Waddingsveen wordt niet het land uitgezet. De IND had bepaald dat ze naar Liberia moest... omdat ze illegaal woont bij haar overgrootmoeder in Waddingsveen... die de Nederlandse nationaliteit heeft. Het besluit leidde tot veel protest. RTL Nieuws meldt dat het meisje nu toch een verblijfsvergunning heeft gekregen. Het weer dan nog, het is vannacht droog. Minima tussen de min 1 en de min 5 graden.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 Lot Lewin met het NOS Journaal. Er komt een onderzoek naar seksuele intimidatie in de Tweede Kamer en op de ministeries. Een plan daarvoor van D66 krijgt steun van een meerderheid in de Kamer. Na de zomer moet het onderzoek beginnen. Alle medewerkers wordt dan gevraagd of ze wel eens last hebben gehad van seksuele intimidatie op de werkvloer. Tijdens een debat over de kwestie zei het kabinet binnenkort met een plan van aanpak te komen om ook de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten. Bij rellen tussen supporters van de Spaanse voetbalclub Athletic Bilbao en het Russische Spartak Moskou is een agent gestorven. Volgens lokale media kreeg hij een hartaanval. De rellen braken uit voorafgaand aan het Europa League-duel in Bilbao. Terwijl de Spaanse politie de Russische supporters naar het stadion escorteerde, gooide een groep Spartak-hooligans fakkels en andere objecten naar de Spaanse fans en de politieagenten. Het duel ging ondanks de rellen van start en eindigde in 1-2. De Turkse regering heeft hard uitgehaald naar de Tweede Kamer... die afgelopen